Dat begon natuurlijk vanmorgen om 1 eh, minuut voor half 7 lokale tijd, 1 minuut voor half 6 in Nederland. Dat was het moment dat die enorme hoeveelheid raketten werd afgeschoten en naar later bleek eh, tegelijkertijd Hamas op verschillende plaatsen het hek met Israël doorbrak en uh, binnentrok. Ook op het Nova Muziekfestival, ook de livebeelden op dit moment op mijn eh, iPad van, van mensen die daar stilstaan. Ook in Amsterdam is er een grote herdenking. Daar is onder andere premier Schoof bij. Nog steeds rijden veel mensen onder de spoorbomen door als het rode licht al brandt. ProRail had de afgelopen tijd flitspalen hangen bij spoorwegovergangen in Utrecht en Noord-Holland. En er werden 6000 mensen op de bon geslingerd. Voetgangers worden daar niet onder gerekend. Zij kunnen niet geflitst worden, maar wel een boete krijgen als ze op heterdaad worden betrapt. Een onrustig nachtje voor mensen in Den Bosch. Door een groot waterlek veranderde een straat daar in een rivier, schrijft Omroep Brabant. Door al dat water op straat werd ook zand weggespoeld. En dat zorgde voor een groot gat in de weg. Twee auto's kwamen bijna in dat gat terecht, maar de brandweer was er op tijd bij. Rond half drie had het waterbeleidingbedrijf het water afgesloten. En AZ heeft gisteravond voor de derde keer op rij verloren. Na verlies bij Utrecht vorige week en donderdag tegen Atletiek Bilbao in de Europa League... ging het ook mis op bezoek bij Fortuna Sittard in Limburg. Minuut 78. goeie corner van Fortuna Sittard en raak gekopt. Die zit erin. Het is goed die de goal maakt. 1-0 voor de thuisploeg. En dat mag AZ zich aanrekenen de hele avond was het hierop eigenlijk al wachten. Ja, en daar bleef het ook bij 1-0 voor Fortuna dus. AZ blijft na de nederlaag voorlopig derde in de eredivisie. Het weer dan. In het noorden nog een paar buien. In de rest van het land is het droog. De zon laat zich ook zien, afgewisseld met bewolking. En het wordt tussen de 17 en 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland staat nu zo'n 100 kilometer file. De meeste files leveren tussen de 5 en 10 minuten vertraging op. Maar op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat het compleet vast. Tussen Hoogmade en de Schipholtunnel. 18 kilometer. Voor de Schipholtunnel heeft er een te hoge vrachtwagen gestaan. Maar eh, die is inmiddels weg. Je hebt nog wel een half uur vertraging. Op eh, de A9 naar Alkmaar doe je er ook een half uur langer over. Tussen eh, Holendrecht en Aalsmeer staat 8 kilometer door een ongeluk. Hier is de rechterreis ook dicht. En op de A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en Knoppen knooppunt Rijnsweert een dikke 10 minuten vertraging.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 Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op wijken in het zuiden van Beirut. Op beelden is een grote vuurbal te zien boven de Libanese hoofdstad. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen. En in Israël wordt vandaag de bloedige aanval van Hamas herdacht. Precies een jaar geleden. Terroristen vermoorden in totaal 1200 mensen en gijzelden 250 slachtoffers. Bij een herdenking in Tel Aviv had premier Netanyahu vandaag een toespraak. De president van Tunesië is volgens exit polls herkozen met 89% van de stemmen. De uitslag stond vooraf zo goed als vast. President Kais Said had zijn belangrijkste concurrent buitenspel gezet. Het weer, in het noorden of wat buien, later zon en wolken, vrij veel wind en 17 tot 20 graden. Morgen is bewolkt, wat zon en maximaal 19 graden.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 want Get It's too dangerous got you talking round in circles, you see. All for the sake of sexy. Then there's my Stop before you fall. I don't wanna pick you up again. van Zandvoort, op 106.9 CFM for us to be.